11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een topambtenaar van de gemeente Westland is per direct ontslagen. De raadsgriffier zou 48.000 euro van de gemeente hebben besteed... aan een organisatie waarin hij als privépersoon actief is. Daarnaast schond hij zijn geheimhoudingsplicht... en bejegende ondergeschikte onheus. De ontslagen griffier ontkent de beschuldigingen. President Poetin heeft zijn minister van Economische Zaken ontslagen. Volgens een woordvoerder heeft de president het vertrouwen verloren in minister Ulyukayev. Die werd vannacht gearresteerd omdat hij zich zou hebben laten omkopen door het staatsoliebedrijf Rosneft. Een Russische rechtbank legde Ulyukayev vandaag twee maanden huisarrest op. Angela Merkel gaat volgend jaar voor een vierde termijn als bondskanselier. Dat heeft een prominent parlementslid van haar partij, de CDU, gezegd op CNN. Hij noemde Merkel een van de pijlers van de westerse politiek. Ze is al elf jaar bondskanselier van Duitsland. Merkel heeft zich tot nu toe zelf nog niet uitgelaten over de vraag of ze doorgaat. Reisorganisatie Travel Essence haalt zo'n 60 Nederlanders op uit het Nieuw-Zeelandse Kaikoura. Door de aardbeving van afgelopen weekend is de enige toegangsweg naar het kustdorp onbegaanbaar geworden en zitten de toeristen vast. Het bedrijf heeft een vliegtuigje gehuurd omdat het nog wel een paar dagen kan duren voordat de Nieuw-Zeelandse marine hulp kan bieden. De gemeente Den Haag heeft een vrouw die onder werktijd borstvoeding wilde geven onterecht ontslagen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De vrouw kreeg geen toestemming om onder werktijd naar de vlakbijgelegen opvang van haar dochtertje te gaan. Het conflict leidde tot het ontslag van de vrouw. Of de Haagse ambtenaar nu haar baan terugkrijgt is nog niet bekend. Het weer, vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Met minima rond de 10 graden is het zacht. Morgen wordt het 12 tot 14 graden. De kans op regen is het grootst in het zuiden. Donderdag vallen er vooral later op de dag stevige buien. Dit was het NOS Journal.